zou het niet zeggen. Maar het is eh, Spaanse muziek. Ja, echt waar. Los Bravos. Ja. En eh, Black is Black. Aan het begin van het tweede uur van de show, de zondagmorgen van GoFam. Fijn dat je me nog gezelschap houdt, dat ik je niet hebt weggejaagd van uh, eh, GoFam. Ja, want we hebben wel het nodige in de aanbieding, dus blijf lekker luisteren. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Want straks hebben we een eh, reportage van Jeroen van Gent in de aanbieding. Dus blijf lekker hier hangen. Want we hebben niet alleen een leuke reportage.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 Iron trees smother the air with withering, they stand and stare through eyes that neither know look your head bowed in defeat. You walk too far along the streets where only rats can run. tenement, a dirty street. Remember Mark Helmond, Days of Pearly Spencer. Mooie uitvoering van dit eh, prachtige nummer dat eh, heel groot werd ook in de jaren 60 van de vorige eeuw. En voor het piepkleine, ja, wat ze nog klein zijn, klein van stuk, groot van geluid. Lindsay de Pol en Sugar Me. Hmm. Straks een reportage van Jeroen van Gent. Ehm, hij gaat het hebben over, ja, waar wordt u ontspannen van zo ongeveer? Eh, iets leuks eh, waar word je dus een beetje zen van? Ik word zen van ja, mooie ballads.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 En de eh, Birds dus met From a Distance. Hmm. Ja, lekker. En intussen zijn we hier aan de 82ste kop koffie. Zo lijkt het wel <laughs> intussen. Want we zijn maar aan het leuten. Dus als je denkt bij jezelf. Hé hey, Blokhuizen wat zit je te stuiteren. Dan komt het door die koffie. Want die gaat erin als koek. Nou ja vandaag dan slagroomgebak. You are the one for me, for me, for me formidable. You are my love, very, very, very véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare, my Daisy, Daisy, Daisy désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are the one for me, for me, for me, formidable. But how can you see me, see me, see me, see minable Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière, toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables. Tu n'as pas compris Tant pis, ne t'en fais pas et viens-t'en dans mes bras, darling. I love you, love you, darling, I want you. Et puis le reste, on s'en fout. You are the one for me, for me, for me, formidable.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 Someone who needs you like I do. You'll never see what you found in me. You'll keep searching and searching your whole altijd mooie muziek van, uh, ja, Charles Aznavour hier bij eh, GoFM. Want eh, daar houden we wel een beetje van. Um, formidable, natuurlijk. Op zijn manier in het Engels gezongen. En Lou Rawls met You'll Never Find Another Love Like Mine. Tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Hij eh, ja, vraagt zich af wat ontspannen voor u betekent. En eh, ja, voor mij betekent dat gewoon rustige muziek. Een eh, lekker wijntje of nou, kan ook wel iets alcoholvrij zijn. En dan genieten van de omgeving. Maar wat betekent ontspannen voor u? Dit zijn uw antwoorden. Wat betekent ontspannen voor jou? Alles los kunnen laten. Ja. Werk, school, alles en even helemaal iets anders. Maar hoe? Eh, koffie drinken met mijn moeder. Koffie drinken met je moeder? Ja. Oh, wat leuk. Ja. <laughs> ja. even van je afpraten, even wat anders. Ja. Kleine momentjes, het hoeft niet groot te zijn. Precies. Nee. En hoe lang duurt dat? Is dat heel lang koffie drinken of is het gewoon nou, soms dan eh, begint het met een kwartier en dan eh, is het al snel anderhalf uur. En soms uh, even twintig minuutjes tussendoor. Verschilt een beetje. Dat is echt ontspannen. Dat is echt ontspannen. Vroeger hadden wij een lichtbad. Dat was ontspannen. Ja, ik mis dat wel. Eh, ja, een douche is fijn. Maar eh, een half uur of langer in een lichtbad is toch eigenlijk wel mooier, beter. Daar kun je echt in ontspannen als je dat hebt. Dus ja, wie weet, moet misschien nog eens gaan doen. Een lichtbad. Maar hoe? Ja, wat betekent ontspannen voor u? Sporten, sporten en sporten. Dat is mijn eh, ontspanning. Ja? ja? ja en, en lezen sinds kort ook weer. Maar, eh, maar eh, sporten is zeg maar eh, hardlopen. ontspannen door inspanning. Ja, klopt. Ja, hardlopen, fietsen, mijn, leeg, of mijn hoofd leegmaken, uh, fitness. Niet enorm pompen, weet je. Maar gewoon lekker gewoon alle spiergroepen in mijn lijf aan de gang zetten. Alleen of met anderen? Nog even. Alleen. Alleen, Ja, Lekker alleen sport. alleen sport, ja. Goedenavond. Mag ik wat vragen voor de radio heel kort? Heel kort. Heel kort, want ik moet twee doen voor half zes. Wat betekent ontspannen voor u? Vakantie vakantie. Ja. Nou was dat moeilijk de afgelopen tijd. Mhm. Heeft u nog uitzicht op een vakantie dan? Nee, die hebben we net geannuleerd, de wintersport voor de kerst. <laughs> Voor de, de wintersport, ja. Ja. Ja, oké. En behalve dat, wat betekent nou ontspannen voor u? Dat u zegt van ja, dat is ontspannen. Ehm, nou, Netflix vind ik ontspannen. Lekker <laughs> eten met elkaar, borrelen met vrienden. Ja. Dat soort dingen. Ja. Met familie, heerlijk, zover het nog kan. Ja. Het zit er wel weer aan te komen hè, dat dat misschien kan, mm toch? Ik hoop het. Het blijft dus- spannend. Het wordt alles maar uitgesteld. Ja, dat, het wordt toch een beetje versoepeld. Met, met wat meer... Met, ja, is met kerst wel lastig. Dus ik hoop wel dat het half december nog een beetje uitgebreid wordt. Ja. Zou, je ook, zou je ook kunnen ontspannen met die regels? Zou daar gaan? Dan, dan wordt er gezegd, ja, wordt een kille kerst, sobere kerst. Maar Mm, ja, daar moet je je overheen zetten. Want ik zit echt wel met aantallen. Ik wil, mijn vader is alleen, weet je wel, die wil ik vragen. Ik, ik, zie mijn familie, mijn broer woont in Brabant met zijn gezin. Die zie ik al weinig. En nu is het natuurlijk ook nog gezegd, kerst misschien, oké, met zes. Maar liever niet uit verschillende regio's. Ja. dus ja, dat valt dan ook alweer af natuurlijk. Eh. Ja, maar wordt goed over nagedacht. Ja, ja dat geloof hoor ik wel. dat hoor ik. Nee, nee, ik hoor ja, dat bij mij, goed. ja. ja, ja, ja. goed over nadenken. Ja, natuurlijk, ja. Ik mountainbike downhill. Zo, maar dus- dat downhill, dan, dan zie ik gelijk een enorme eh, soort van race. Eh, naar, <laughs> Nee, gewoon voor rol. Dus niet eh, twee meter springen, maar gewoon voor rol kleine sprongetjes. En... Maar keihard? Mm, naar mijn idee best wel hard, maar <laughs> naar ander idee niet. benen naar jouw idee, keihard. Laat staan als ik erop zou zitten. En downhill, Nederland is hartstikke plat. waar vind je heuvels? Winterberg. Winterberg? Ja. Oh, dat is in Sauerland of zo, geloof ik? klopt. Heb ik volgens mij opgelopen een keer. Mag dat? Zomaar dan of zo? Ja, het is een baan. Oh, daar is een baan voor. En in Nederland kun je dan ook nog iets doen daarmee? Ja, Spaarwouden is wat. Oké. kun je rijden en in Wiegen en in Groningen. In de dino mag zeker niet, hè? Of zo, noem maar wat. Ja, zijn wel routes. Toch maar geen downhill. Geen gewoon normaal mountainbike. Lekker met een wijntje. Gewoon lekker zitten, lekker niks, muziekje aan en een wijntje drinken. Lekker niks. Lekker niks. Het kan heel simpel zijn. Ja, daarom. <laughs> Gewoon met het kleine clubje mensen wat je hebt. Ja. Kan je het super gezellig mee hebben, toch? Ontspannen. Ons... Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. for my love. Love's going to leave. little turn on the catwalk. Yeah, on the catwalk. Tegenwoordig hoor je een hele andere versie van dit eh, prachtige nummer eh, bij een reclamespot. I'm Too Sexy van Right Said Fred. Um, ehm, moois, eh, iets moois hoorde je van Rob de Nijzer voor zondag. heb ik jou geweest op onze website www.go-rtv.nl. Daar vind je al het regionale nieuws bij elkaar. Hoef je niet te zoeken. En we zijn zo actueel als wat. Dus ik zou het maar bij je favorieten zetten. Want dan mis je het regionale nieuws dus helemaal niet.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 Ehm, hoorde je zojuist hier bij GoFab met All This Time The Pick Me Up Song. Hmm, lekker. En Love Affair, Rainbow Valley, die we kennen natuurlijk. Die groep van hele andere nummers, onder andere ehm, Everlasting Love. Een van hun aller, allergrootste hits. En die hoor je dus eigenlijk altijd. Maar vandaag in de show toch maar mooi iets anders van deze club. Goed, eh, jij luistert GoFM op deze mooie zondagmorgen. Ehm, en wij doen het hier iedere zondagmorgen gezellig voor jou. Ehm, ja, onder eh, het genot van koffie en eh, vandaag dan slagroomgebak. Maar dat komt omdat we vandaag de 100 de 100ste uitzending ehm, hebben van deze zondagmorgen van GoFM. is Ria. Het einde van deze aflevering van de zondagmorgen van GoFam. Wat is het weer snel gegaan vandaag, hè? Josephine hoorde je van Chris Ria. Lekker. En ehm, hmm, wat hebben we nog meer voor moois gehad? Oh ja, Mike Oldfield samen met Maggie Riley Samen in To France. Eh, ik ga er van tussen. Het is mooi geweest voor vandaag. Ik eh, dank je weer voor je aandacht en voor de gezelligheid. En eh, ik hoop dat je er eh, weer bij bent bij een nieuwe aflevering van de show volgende week zondag. Ik ben hier om 10 uur bij Leven en Welzijn natuurlijk. En ik hoop jij ook. Gaan we weer samen koffie drinken en er een leuke ochtend eh, van maken. Tot besluit van de show. Een heel apart nummer. Heb je misschien nog nooit gehoord, maar ik vind hem lekker. En omdat het toch de honderdste uitzending was mag ik dat natuurlijk ook gewoon lekker zelf kiezen van de baas. Luister mee naar OC en I Sharp. Mooi dag.